Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het migratieakkoord waarover de 27 EU-landen het eens zijn geworden... staat dat de criteria voor het terugsturen van afgewezen asielzoekers worden verruimd. Ze kunnen straks niet meer alleen worden teruggestuurd naar het land waar ze hebben gewoond... maar bijvoorbeeld ook naar het land waar ze de boot naar Europa hebben genomen. Dat was een wens van Italië, waar Nederland het mee eens was. Nederland kreeg onvoldoende steun voor de wens om alleen reizende kinderen vast te kunnen zetten als ze nauwelijks kans maken op asiel. Als ze met hun ouders reizen kunnen ze wel worden vastgezet. Duitsland wilde dat niet, maar gaf op dit punt toe. Het migratieakkoord wordt gezien als een doorbraak. Jarenlang konden de EU-landen het hierover niet eens worden. Staatssecretaris Van der Burg spreekt van een hele belangrijke stap... en ook de vier regeringspartijen reageren positief. Op Curaçao is de stroom uitgevallen. Dat komt volgens het energiebedrijf door een storing in een van de hoofdkabels. Het is op het eiland heter dan normaal en daardoor draaien de airco's over uren. Het energiebedrijf heeft al enige tijd moeite om aan de grote vraag te voldoen. Toen de stroom uitviel schakelde het ziekenhuis en de luchthaven meteen over op generatoren. Het energiebedrijf zegt hard te werken aan een oplossing. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk gaan economisch beter samenwerken. President Biden en premier Sunak hebben daartoe in het Witte Huis een Atlantische verklaring ondertekend. Daarmee willen ze tegenwicht kunnen bieden aan Rusland en China. Bijvoorbeeld op het gebied van technologie, schone energie en innovatie. Ook willen ze de toelevering van belangrijke mineralen verbeteren... voor bijvoorbeeld de productie van accu's in elektrische auto's. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 14 graden. Daarna weer een zonnige dag. Met maxima van 20 graden op de Wadden tot 30 in het oosten en zuiden.